Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. De transgenderwet staat vanavond op de agenda van de Tweede Kamer. Er gaat gestemd worden over een nieuwe wet waarbij iedereen vanaf 16 jaar zelf mag beslissen... of ze een M, V of genderneutrale X in hun paspoort willen hebben. Een belangrijke aanpassing, zegt het transgendernetwerk... die niks te maken heeft met of iemand een geslachtsoperatie mag ondergaan of niet. Deze wetswijziging gaat alleen over dat vinkje in de database... of je een man of een vrouw bent. En eh, heeft verder geen enkel effect op wat voor medische ingrepen je ook zou willen in het kader van je transitie. Artsen hebben hun eigen afwegingen, hun eigen kader. En wat er op je paspoort staat, heeft er, eh, heeft er niks mee te maken. Het is nog onzeker of de nieuwe wet voldoende steun krijgt in de Tweede Kamer. Heeft iemand met opzet de gaspijpleidingen tussen Rusland en Europa stuk gemaakt? In korte tijd zijn er lekker gevonden in de Nord Stream 1 en Nord Stream 2, zoals die leidingen heten. De regering in Duitsland denkt dat het geen toeval is, vertelt onze correspondent. Er is een bron die heeft laten weten aan de Duitse krant de Tagesspiegel... dat ze niets anders kunnen voorstellen dan dat het gaat om een bewuste aanval. En dat zou ook wel wat implicaties hebben, want het is best wel complex om die leidingen bewust aan te vallen. Die zijn heel stevig gebouwd, liggen heel diep ook... Dus tussen de 70 en de 90 meter diep. Ja, en dat zou er dan volgens die bron op wijzen dat het door speciale eenheden zou zijn gebeurd. Eh, getrainde duikers bijvoorbeeld of zelfs een duikboot. Ja, dat roept natuurlijk de vraag op of daar een staat achter zit. De lekken zijn niet meteen een mega probleem. Door de ene pijplijn kwam sowieso al weinig gas nu en de andere is nog niet eens in gebruik. Een wilde politieachtervolging op de snelweg tussen Breda en Tilburg gisteren. Een Belg van 19 heeft daar een behoorlijk lijstje aan verdenkingen bij elkaar gereden. Het negeren van een stopteken, rijden zonder rijbewijs, gevaarlijk rijgedrag, te hard rijden... en dat ook nog allemaal onder invloed van drugs. Hij is opgepakt en blijft voorlopig vastzitten. Het weer veel buien nog, maar hier en daar ook wel een zonnetje. Vannacht ook weer buien. In het noorden is het ook mistig. Morgen ongeveer hetzelfde en een graad of 15 max. ZFM. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er gebeurde een ongeluk op de A10, de ring van Amsterdam. Het ging mis bij knooppunt De Nieuwe Meer. Daar is één rijstrook dicht. Er staat momenteel 4 kilometer file vanaf de Koentunnel.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 Mais avant, il y avait Nathalie. Puis tout de suite après, il y a eu Laura. Et ensuite, il y a eu Aurélie. Évidemment, il y a eu Emma. Mon Emmanuel et ma Sophie. Et bien sûr, il y a eu Eva et Valérie. Mais mon amour, mon amour. Tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. Oui, mon amour, mon amour. Tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. Euh. Mon amour, oui, c'est promis. Oui, c'était la dernière fois. Et je te promets que je t'ai tout dit. Plus rien tu ne découvriras. Plus aucune autre fille dans notre lit. Elles m'ont mis dans de beaux draps. Oui, bien sûr, j'ai choisi, mais pas celle-là. Mon amour mon amour Tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours, pour toujours. to me. Cause that new Bad Bunny made a girl. Depuis que t'es parti, la vie n'a plus la même saveur. Les draps n'ont plus la même odeur. Depuis que je fais la lessive, mais qu'est-ce qu'il a de plus que moi Est-ce qu'il en a une plus grosse que moi Vous le faites combien de fois par mois Et puis mes slips sont dans quelle armoire Mon amour, mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. mon amour, mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi que je t'aimerai pour toujours. Euh, mais pourquoi, pourquoi la vie est si injuste Dis-moi, dis-moi ce qu'il a de plus que moi. Dis-moi ce que j'ai fait au juste.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 green So I just drive me dancing tonight. me dancing tonight. I've been all on my own. You promised one thing we could. you said the I'm just a prisoner of love. Always from the night. me dancing. You me dancing tonight.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 Dat melden Deense en Zweedse seismologen. Bij de twee gasleidingen zijn zeker drie lekkages ontdekt. Er zijn vermoedens van sabotage. De voorlopige resultaten van de schijnreferenda in de vier bezette Oekraïnse regio's... wijzen volgens Rusland uit dat de meerderheid van de bevolking bij Rusland wil horen. Van een vrije stembusgang was geen sprake. Het stemmen gebeurde bijvoorbeeld onder dwang. De schijnreferenda worden dan ook niet erkend door het Westen en Kiev. Het aantal coronabesmettingen neemt weer toe en mogelijk is dit het begin van de verwachte najaarsgolf, dat meldt het RIVM.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 This love will make me this time. No, no. I'm a good time with me what's all I'm a hot baby, baby. I'm a girl, I want make you. Baby, I feel like making you. Oh, baby, oh, no, no.